Jobboot met het NOS Journaal. De christelijke vrouw die gisteren in de Soedanese hoofdstad Khartoum alsnog werd vrijgelaten... zit momenteel in de Amerikaanse ambassade. Ze vluchtte daarheen omdat ze vreesde voor haar veiligheid na verschillende doodsbedreigingen. Volgens haar echtgenoot gaat het goed met haar. De 27-jarige vrouw zat in een dodencel omdat ze weigerde zich tot de islam te bekeren. In de gevangenis beviel ze van haar tweede kind. Volgens een Amerikaanse functionaris doet Washington zijn best om de vrouw met haar gezin het land uit te krijgen. Het staakt het vuren in Oost-Oekraïne wordt verlengd. Het zou vanavond aflopen, maar geldt waarschijnlijk tot maandag. President Poroshenko zou de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne meer tijd willen geven om gevangenen vrij te laten en een begin te maken met ontwapening. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov heeft al laten weten dat hij een langer bestand wel ziet zitten. In Noord-Holland zijn zeker elf mensen gewond geraakt bij een busongeluk. De politie zegt dat een lijnbus van Connection op een rij wachtende auto's botste. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De meeste gewonden konden ter plekke worden behandeld. Zeker vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bus was onderweg naar Den Helder. Hoeveel mensen in de bus zaten is onbekend. Staatssecretaris Kleinsma heeft het plan gepresenteerd om mensen in de bijstand verplicht Nederlands te leren. Ze had al eerder aangekondigd dat er nieuwe regels komen voor meer eenduidigheid. Mensen die geen Nederlands spreken en geen les nemen kunnen door de gemeente 20% worden gekort op hun uitkering. Na een jaar kan de uitkering helemaal worden ingetrokken. De gemeenten kunnen wel altijd rekening houden met de specifieke omstandigheden van mensen in concrete gevallen. Het weer af en toe zon, maar ook enkele buien. In het zuidoosten kans op onweer. Ook vanavond en vannacht nog een enkele bui, maar ook opklaringen.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 tussen Laren en Eembrugge 4 kilometer. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 3. Een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 3 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij knooppunt Terbrechtseplein 2 kilometer en verderop bij Moordrecht nog eens 2. A27 Utrecht-Breda voor de brug Gorkum 2 kilometer. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 5 kilometer. De N99 Den Helder Den Oever is in beide richtingen dicht tussen Annapolona en de Hippolytushoef. Heeft te maken met een ongeluk, verkeer wordt omgeleid.